Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De Tweede Kamer gaat definitief akkoord met de aanschaf van de eerste acht JSF-toestellen. Nederland heeft er al twee om te testen en het is de bedoeling dat er in totaal 27 bijkomen. Tijdens het debat hadden veel partijen kritiek op elkaar. Zowel voor- als tegenstanders van de JSF kregen het verwijt te draaien. In aanloop naar de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma is het vandaag rustig gebleven in Rotterdam. Op Schiphol werden 83 AS Roma supporters van de harde kern uit de rij gehaald en alvast overgebracht naar de Kuip om rellen te voorkomen. In het centrum van Rotterdam zijn zeker vier Feyenoord supporters met geweld opgepakt. In de Oude Haven, waar de supporters moesten wachten voordat ze naar de Kuip toe konden, hingen posters met excuses voor de vernielingen van vorige week in Rome. Minister Bussemaker zegt dat de discussie over inspraak voor studenten bij universiteiten en hogescholen nog maar net is begonnen. Ze vindt dat colleges van bestuur, decanen, opleidingscommissies en studenten samen moeten overleggen over meer invloed van studenten. Daarover sprak ze vandaag onder meer met de studentenbond LSVB en actievoerders van de groep De Nieuwe Universiteit. De Universiteit van Amsterdam maakte vandaag bekend een eh, student op te nemen in het college van bestuur. De Duitse Bondsdag stemt morgen zo goed als zeker met grote meerderheid voor verlenging van Europese steun aan Griekenland. De vier fracties in het Duitse parlement hebben tijdens fractievergaderingen feitelijk hun goedkeuring al gegeven. De steun voor hulp aan de Grieken is groter dan voorheen. De Duitse linkse parlementariërs steunen het steunpakket nu ook, omdat Griekenland een linkse regering heeft. Het onderzoek van de integriteitscommissie van de VVD naar Kamerlid Verheijen wordt mogelijk vanavond of morgen al afgerond. Dat meldt een belangrijke partijbron aan de NOS. Gisteren hield de partij nog vast aan begin volgende week, maar de druk van de partijgelederen nam de afgelopen 24 uur alleen maar toe. Zaterdag trap partijleider Mark Rutte namelijk de VVD-campagne af voor de provinciale verkiezingen.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 Op de A1 Amsterdam-Amersfoort voor het knooppunt Muidenberg 9 kilometer en bij Eemnes 6. Dat laatste komt door een eh, kapotte vrachtwagen, de rechterreis ook is dicht. De A1 naar Amsterdam 6 kilometer tussen Naarden en Muiden-Oost. En op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 8 kilometer. 6 kilometer op de A9 Alkmaar tussen Holendrecht en Amstelveen. En op eh, de ringweg van Amsterdam de A10 West richting Den Haag. Daar staat tussen Geuzenveld en het knooppunt De Nieuwe Meer 6 kilometer. A13 richting Rotterdam voor het Kleinpolderplein 11 kilometer.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 We're gonna celebrate, celebrate and dance free. One more time. got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance free. One more time. got me feeling so free. We're gonna Gijzelaar. passen. Dan stond altijd mijn eten klaar.